ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Twee schippers die in 2022 op de Waddenzee op elkaar botsten... hebben de hoogst mogelijke taakstraf gekregen, 240 uur. Drie mannen en een jongen van 12 kwamen om het leven... toen een snelboot en een watertaxi op elkaar knalden. Volgens de rechter hebben de schippers niet goed gecommuniceerd... over hoe ze elkaar zouden passeren. Ook voeren ze allebei te hard. De schippers krijgen ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Dat betekent dat ze de cel in moeten als ze zich niet aan bepaalde voorwaarden houden. Er is een derde verdachte opgepakt in de zaak rond een ontvoering van twee pleegkinderen in Dalsen. In Overijssel is dat. Het tweetal raakte eind maart vermist en werd een dag later teruggevonden in een huis in België. De verdachte die nu is opgepakt is de tante van de kinderen, zegt deze verslaggever van NTV Oost. Het Openbaar Ministerie kan dit niet officieel bevestigen, maar ehm, wij hebben wel geluiden gekregen dat het echt wel ehm, de, om de tante gaat. Ze wordt dus verdacht ehm, niet van het ontvoering zelf, maar van eh, het helpen met de voorbereiding van deze ontvoering. Naast dat ze dus dingen heeft voorbereid, wisten eh, wist ze ook van van de plannen. En eh, daar, eh, dat vindt de justitie eh, dat ze daarvoor vervolgd moet worden. De biologische ouders van die kinderen in Dalsen werden al eerder opgepakt. Ze waren het gezag over de kinderen kwijtgeraakt. En de negentiende etappe van de Tour de France wordt over een half uurtje afgetrapt. De route is ingekort vandaag omdat er in het gebied van de allereerste klim een besmettelijke koeienziekte heerst. En de organisatie niet wilde dat de renners daarmee in aanraking zouden komen. De hoortverslaggever Steven Dalebout. Ja, er wordt eigenlijk een stukje van het parcours afgestoken over een eh, nationale weg, een nationale route, de D-weg. Ehm, en dan betekent dat de dus dat die etappe korter is. Maar er wordt nogal eh, degelijk geklommen hoor. De Col du Pré zitten er daarna wel in. En de, nog een klein stukje van de Comet de Roseland. En dan ook nog natuurlijk de slotklim naar La Een buitencategorie klim van 19 eh, kilometer. de Tour duurt nog twee dagen. Zondag is de finish op de Champs-Élysées in Parijs. Het weer nog vanmiddag klaart het op. Is er kans op zon, vooral in het westen en langs de kust. Het wordt 21 tot 23 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland wordt het steeds drukker rond Amsterdam door de afsluiting van de Koentunnel. Op de A10 Zuid en Oost richting Volendam staat er nu een file van ongeveer een kwartier tussen Bos en Lommer en Durgerdam. En ook loopt het vast op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Velzen is de vertraging 5 minuten. Door werkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag rijdt het langzaam bij knooppunt Burgerveen. Je doet er daar 10 minuten langer over.